staat nu op ruim 350.000 volgers. Het weer, vanavond bewolkt en wat buien, het wordt een graad of 13. Ook morgen vrij veel bewolking en enkele buien, maar ook af en toe zon. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. De avondspits pakt wat drukker uit. Er staat 120 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij de afwit Bunschoten 4 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht voor het knooppunt Lunette 6. A15 Europoort Rotterdam voor het knooppunt Vaanplein 5 kilometer. Verder richting Gorkum bij Sliedrecht 5 kilometer. A15 Gorkum richting Rotterdam bij Sliedrecht ook 5 kilometer. De rechte reishok is dicht, daar staat een auto stil. A16 Rotterdam richting Breda voor het knooppunt Ridderkerk 8 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt de Ketelplein en Terbrechtseplein 6. A27 Breda Utrecht bij Houten 5 kilometer, de nasleep van een aanrijding. A28 Amersfoort Utrecht voor Utrecht 6.